Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op het waar vogelgriep is vastgesteld... wordt morgenochtend begonnen met het ruimen van de 43.000 legkippen. Dat is vanavond bekendgemaakt na onderzoek door de NVWA. Er zijn geen contacten geweest tussen het besmette bedrijf in Ter Aar... en dat in Hekendorp, waar dit weekend vogelgriep werd vastgesteld. Het is nog onduidelijk om welke vogelgriepvariant het in Ter Aar gaat. In Hekendorp is de voor pluimvee zeer besmettelijke en dodelijke variant N5H8 gevonden. Er was vanavond verwarring over de gezondheidstoestand van de vader van koningin Maxima, Jorge Sorgheta. Argentijnse media zeiden dat hij was overleden, maar het ziekenhuis waar hij de afgelopen tijd lag ontkende dat later. De Argentijnse krant La Nación heeft het bericht ingetrokken en citeert nu de zus van Maxima Ines en die zegt dat haar vader thuis is. Een groot telecombedrijf uit Groot-Brittannië heeft een belangrijke rol gespeeld in het afluisterschandaal dat werd onthuld door Edward Snowden. Het gaat om cable en wireless dat in 2012 werd overgenomen door Vodafone, meldt het Britse tv-programma Channel 4 News. Het bedrijf heeft volgens de tv-zender de Britse inlichtingendienst GCHQ geholpen bij het testen van apparatuur die het afluisteren mogelijk maakt. Volgens Channel 4 blijkt uit documenten van Snowden dat het aftappen van de transatlantische kabel ook nog plaatsvond in april 2013, lang nadat Vodafone het bedrijf had overgenomen. Vodafone zegt dat de inlichtingendienst nooit directe toegang heeft gehad tot zijn netwerk. In Oost-Oekraïne is de cockpit geborgen van de Boeing 777 van rampvlucht MH17. De cockpit wordt samen met de overige wrakstukken naar Kharkov gebracht en vandaar naar Nederland gevlogen. De bergingsoperatie op de rampplek bij het dorp Krabovo duurt nu vijf dagen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid die de berging leidt zegt dat het nog enkele dagen zal duren. Het weer, vanavond en vannacht wat opklaringen. Minima tussen 0 en 5 graden. Op veel plaatsen vorst aan de grond, ook ontstaat er mist.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 And I love you so The people ask me how How I've lived till now I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yeah. set me free. But I don't let are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief. And once a page is read, all but love is dead. That is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. Welkom bij twee uur lang tussen app en vloed met de mooiste ballads. 17 oktober, dus alweer een maand geleden, was Sven Duif, mijn zoon hier te gast in de studio bij ZFM Zandvoort. Hij zong live en dat klonk toen zo. En het is geen reclame voor KPN. Zeker niet. hier is Sven Duif, Feeling Good. Jan, ja. Birds flying high You know how I feel sun in the sky. You know how I feel.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 Eh, in het programma Zandvoort draait door. En morgenavond, heb ik begrepen, is eh, Sam Sexton hier te gast. Een uitstekende zangeres, dat mag u ook beslist niet missen. Te gast bij Ruud Jansen, die dan het programma presenteert. Here I am just sitting around With an old piano in a vacant room And the same old feelings come again So uncertain, hurt and scared I thought I grew, but here I am again I should have seen the train be passing through I thought I knew And I can't make No, I can't make right. No, I can't do anything to take me away this time. I know it's an old cliche to say I feel I'm gonna die, and I hear it's gonna out to cry. So I'm without it Eh, Karen Carpenter. Nou, ze kon inderdaad muziek maken. En eh, dankzij het feit dat het allemaal is vastgelegd op mooie albums... kunnen wij er allemaal nog van genieten. Dit was van eh, het album Yesterday Once More van de Carpenters. I Can Make Music. Je moet het van twee kanten bekijken, luisteraars.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 Zo was dat met de eh, Sides nou. Ik heb nog veel meer moois voor u uitgezocht vanavond. En eh, blijf tot 12 uur bij me. Ondanks het slechte weer wat we hier aan de kust hebben, gehoord. Want ik heb nog zoveel mooie muziek voor u.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 Ja, ik zou het ook niet weten, luisteraars. Wanneer je na 1, 2, 3 zo'n hart weer eh, helemaal gelijmd krijgt. Nou, gewoon door elkaar lief te hebben. Dat is natuurlijk het antwoord eh, op al uw vragen. Sinterklaas is weer in ons land. Ellen ten Damme, die heeft wel een hele aparte manier... om een Sinterklaasliedje voor u te zingen. Ze komt bijna zelf. Maar haar uh, speciale Sinterklaasliedje. Hij komt, hij komt. Nou, ik zei het net al, ze kwam bijna zelf, ja. Maar ze doet ook alles voor u als het erop aankomt, Ellen ten Damme. Dat doet uh, Gloria Stefan trouwens ook. Anything for you. natuurlijk met de bezielende begeleiding van eh, de Miami Sound Machine. Thank you. luisteraars bij Tussen App en Vloed. Ik ben er tot 12 uur vannacht maar liefst met eh, allemaal hele mooie ballads. En u kunt zelf ook natuurlijk eh, een verzoekje indienen via Facebook. Dan eh, surft u even naar mijn Facebookpagina. pagina. Charles Duif. Charles, net geschreven als de prins van Engeland, Charles Duif. Daar wordt u dus vriendjes met me en dan kunt u een berichtje sturen. U kunt ook gewoon chatten. En eh, u ziet op mijn eh, eh, tijdlijn ziet u dan een oproep staan voor verzoekjes. En dan kunt u ze gewoon indienen. Ik hoop maar dat het hier droog blijft in de studio trouwens. Dat zou ik wel erg prettig vinden. En Dan Vogelberg ook, met mij. Die bezingt de regen. The Rhythm of the Rain. Zachtjes stikt de zolder. Nee, zacht, <laughs> zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam, zo was het. Rob de Nijs natuurlijk, maar dit vind ik veel mooier. Sorry Rob. De Engelse versie, Dennis Valkenburg. Eh, hier in de studio blijft het in ieder geval droog. Daar ben ik heel blij om. Een heel mooi eh, nummer van Eva Cassidy... wat ik regelmatig in de uitzending draai. En ook vanavond weer. Is You Take My Bread Away. Oftewel, je verstokt mijn adem. Zo mooi, dit nummer. Pak de zakdoek er maar vast tevoorschijn. Sometimes It amazes me how strong the power. I feel Ja, daar word je wel even stil van. Eva Cassidy, You Take My Breath Away. Dat is ook een manier om iemand zijn adem weg te nemen. Niet zo gruwelijk als dat in, eh, in Irak gebeurt. Dit is, eh, ja, met het wapen der liefde. Daar kun je iemands adem kennelijk ook mee, eh, mee verstokken. Dat kan zomaar gebeuren. Bono heeft ooit een duet opgenomen met uh, Glennet. Heel bijzonder en daar gaan we dan ook naar luisteren. In a lifetime. Planet en Bono. De U2 Man, hè? een eh, power ballad kunnen noemen. Duet tussen Glennet en Bono was dit. En het heette In a Lifetime. We gaan weer even wat rustiger aandoen. En dat doen we met de Moody Blues. Die uh, verliefd wilde worden. I had to fall in love. Justin Hayward. Moody Blues. Moody Blues waren dat met uh, to Fall in Love, luisteraars. Ja, alweer zo'n prachtig nummer. Er zijn eigenlijk alleen maar mooie liedjes vanavond. It Had to Be You, gezongen door Perry Como bijvoorbeeld. Give you your way. Why do I sigh? Why don't I try to I must have been that something lovers call fate kept on saying I had to wait. I saw them all, just couldn't fall. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad. I'm thinking of you. The mothers I've seen might never be mean, might never be cross, or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. gave me a dream. with all your faults. I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. never your fault. I love you, Steve. It had to be you, wonderful you. It had to be you. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Jij moest het gewoon zijn. It had to be you. Nou, eens even kijken wie ik allemaal vast kan houden vanavond. Nou, Karin, zal ik dan maar met jou beginnen?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 wat uh, Glennis Grace heeft gekregen door zijn nummer te vertolken van... ja, hoe was het ook weer? <laughs> nou ja, in ieder geval een liedje van Xander de Bouzinier... dankzij de beste zangers van Nederland, Glennis Grace. En ik moet er eventjes uit voor reclame, Niels aan reclame. Nou, ik geloof dat er weinig reclame komt, maar een hoop Niels. Ik ben zo dadelijk nog een vol uur bij u terug met tussen app en vloed luisteraars. Dank voor het luisteren. En, en blijf, ik hoop dat u nog even blijft hangen tot, de eh, tot 12 uur vannacht.